Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De wietproef wordt niet in meer gemeenten uitgevoerd dan in het regeerakkoord is afgesproken. Het aantal gemeenten waar de teelt en handel gedoogd worden blijft staan op 6 tot 10. Het doel van de proef is te bekijken of legale teelt leidt tot minder overlast. Een adviescommissie had gezegd dat er meer gemeenten nodig zijn... om landelijk te kunnen beoordelen of de wietproef een succes is... maar het kabinet gaat daar niet in mee. Het kabinet neemt wel het advies over om met meer telers en meer soorten wiet te werken. De voormalige Pakistanse premier Sharif is veroordeeld tot 10 jaar cel wegens corruptie. Hij krijgt die straf in verband met de aankoop van luxe appartementen in Londen. Sharif werd bij verstek veroordeeld. Hij is in Londen bij zijn zieke vrouw. Zijn dochter Mariam, die wordt gezien als zijn politieke erfgenaam, kreeg 7 jaar opgelegd. Ook zij is in Londen. Sharif noemt de rechtszaak een politiek proces en een heksenjacht. Het dodental van het ongeluk met een toeristenboot in Thailand is opgelopen tot 33. Alle omgekomen opvarenden zijn Chinezen. De boot was gisteren vertrokken vanaf het eiland Phuket en sloeg om tijdens een storm. Er waren 105 mensen aan boord. Ongeveer 20 mensen worden nog vermist, zeggen de Thaise autoriteiten. Een jeugdtrainer van een voetbalclub uit Schaik moet een half jaar de gevangenis in... omdat hij in de kleedkamer stiekem naakte jongens heeft gefilmd en gefotografeerd. Hij deelde de beelden via internet. De 22-jarige man maakte beelden van zeven kinderen van 11 en 12 jaar. Op zijn laptop werd een grote hoeveelheid kinderporno gevonden... maar de Brabantse jeugdtrainer ontkent dat hij pedofiele gevoelens heeft. De rechtbank veroordeelde hem tot een celstraf van twee jaar... maar daarvan is anderhalf jaar voorwaardelijk. Het weer. Het is vrij zonnig met vooral in het binnenland stapelwolken. Het is 18 tot 27 graden.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 Cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré volveré.